Voor het eerste half jaar heeft Anje Robben weer een voetbalwedstrijd gespeeld. In Qatar kwam hij drie kwartier in actie in een oefenwedstrijd van zijn club Bayern München. Het was zijn eerste optreden na de verloren WK-finale op 11 juli. Na het WK bleef dat Robben een onderschatte hamstringblessure had. Het weer, alleen in Limburg nog kans op een bui. Morgen is het droog en vrij zonnig. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 6.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 Zaterdagavond aflevering 2 alweer in 2011 eh, van de Nightwalk. Vorige week hadden we ja, ook een bol programma. En uh, tweede uurtje kondigde ik aan eh, dat uh, het tijd was voor Mark Wiegman met zijn jaarmix van 2010. Nou, uiteindelijk hoorde je alleen maar The Land of Dance met DJ Stef. Nou, klein foutje in de programmering. ik moet je eerlijk bekennen, ik was zo dronken dat ik gewoon de computer heb aangezet. En ik had iets van, jongens, we gaan de kroeg in. Ja, en dan gaat het wel eens fout. En dan krijg je van het bestuur weer zwaar op je donder. Dus... Eh, dus eh, vandaag eh, gewoon weer DJ Mauzo in de tweede uurtje live in de mix hier op de radio. Onder andere muziek zometeen van Gregor Salto en DJ Gregory met Kanaal. En ja, ik heb deze plaat uitgezocht, want eh, ik hoor mijn naam erin. Ik weet niet hoe, maar op een of andere manier hoor je... Mario, Mario, Mario. Moet je zelf even luisteren. Maar eerst even muziek van Joe Williams, shooting K1... met Night of Your Life, de Justin Sane and Amp... Michael Wills remix. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Fam. The Nightwalk, bijzondere avond. Showbiz nieuws, de party update. Nightwalk 10. En straks DJ Mouse. live in de mix op je on the moon, let's go. ZFM. Zaterdagavond. Dance Night. Ja, is is deze deze plaat plaat leuk? leuk? Of Toen ik hem hoorde, ik ging helemaal uit mijn bol. Misschien een beetje zelfbevrediging. Het was Gregor Salto samen met uh, eh, DJ Gregory met kanaal. De originele mix. En daarvoor hoort Joe Williams featuring K1 met Night of Your Life. En we gaan door. met toch zo'n vrolijke plaat. Eric Turner en Tina Tampa met Written in the Stars. Oftewel, het is in de sterren geschreven. En dan is het tijd voor eh, een beetje shownieuws. Wat voor leuke nieuwsfeitjes hebben we allemaal voor je. En dat allemaal naar de plaat van Eric Turner en Tima Tampa met Written in the Stars. ZFM. Night Walk Nightwalk. Nightwalk. nothing like this in a while. That's why they play my song on so many different dials. Cause I got more fucking hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, baracks. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, slow down, bizarre. slow down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Permeate, we never took cause we needed a change. I needed a break a sec, I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was leading astray. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave them amazed. Great, it feels like a long time coming. Fam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running mad, I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenner to a hundred grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out. strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Het is tijd voor iets heel, maar dat ook echt heel anders. NW Nightwalks, Show Facts. Show Facts, wat voor leuke nieuwsfeitjes hebben we allemaal. Nou, als eerste, het hoge woord is eruit hoor. Na jaren van raden, gissen, roddelen en speculeren... heeft Victoria Beckham toegegeven dat er met de boobies is gerommeld. En eh, ze heeft ze niet alleen, eh, alleen niet laten vergroten zoals eh, de mensen zouden eigenlijk standaard denken van... Hè? De meeste mensen die als er wat aan, aan is aan die boobies, dan is het vergroot. Nee hoor. Het is juist, ze zei het interview met de Engelse voog. Deze de uitspraak, no torpedo's, bazookas, either. Wat zowel, zowel betekent als dat er van de DD-kip niets meer over is. Victoria was blij dat ze van de zware ronding af was. Maar toen de interviewer daar eens lekker dieper op in wilde gaan... weigerde Fik verder alle commentaar. Even wat materiaal vergelijken. Dan moet je even op internet kijken. Want ik, eh, ja, dan kun je allemaal eh, dingen zien hoe of wat allemaal. Eh, hè? Hoe ze ooit groot waren en hoe de boekjes nu klein zijn. En ze wilden wel even kwijt waarom ze altijd zo uh, kijkt. Ik ben best een positief persoon. Als ik in de boekjes weer een foto van mezelf zie waarop ik zuur kijk... vraag ik me stevig af waarom ik toen niet kon lachen. Want ik ben iemand die veel blij is en dikwijls lacht. Maar eh, als ik die paparazzi daar dan weer zie opduiken... slaat de humor dikwijls om en kijk ik heel erg streng. Ja, dan hebben we een foto voor ons. Nou, zagrijniger kan je niet kijken. Maar eh, ja... Sommige mensen zeggen ook dat ik altijd zagrijnig kijk. Ik ben nooit zagrijnig hoor, maar ik schijn eh, heel zagrijnig te kijken. In oktober werd bekend dat Christina Aguilera ging scheiden van haar man Jordan Bradman. Iets later werd bekend dat ze in met Rutler een nieuwe vriend had. En vandaag werd bekend dat de drie delige gezelschap, uh, dat driedelige gezelschap wekenlang in hetzelfde huis hebben gewoond. Christina en Matt, die elkaar leren kennen op de set van de film uh, woonde eerst een aantal dagen in een hotel omdat Jordan hun huis niet wilde opgeven. Uiteindelijk besloot Christina dan maar een nieuw onderkomen te zoeken maar nog wel een paar weken op kosten van ex-man lief te teren. Christina heeft dus een tijd lang met haar ex-man en haar scharrel onder één tak gewoond. Een nogal aparte situatie, vertelt ook een bron aan TMZ.com. Godzijdank is de situatie van de baan. Het was bijzonder onwennig voor iedereen, maar Christina liet Jordan vrijwel omwille van hun... Uh, liet Jordan blijven omwille van hun zoontje Max. Dat is dan weer een beetje positief. En... eh. Nee, die zal er inderdaad met volle teugen van genoten hebben. Want ja, moederlief en twee vaders. Ja, dat kan altijd leuk zijn natuurlijk. jij jouw vriend natuurlijk. En ehm, net als de relatiebreuk van schaatser Sven Kramer... blijkt ook het gerucht dat OO Sherry Sniper en Roos zouden gaan trouwen niet waar is. Dit verklaarde een woordvoerder van iWorks woensdagavond. Hij zegt dat het absoluut geen sprake is van een verloving. En Weekblad Privé bracht het verhaal woensdag aan buiten. Roos zou graag snel willen trouwen... zodat haar opa, oma en overgrootouders die al ver in de tachtig zijn... het nog kunnen meemaken. En ik heb Roos en Vincent vanochtend nog gesproken... en ze zijn absoluut niet verloofd, al dus de woordvoerder. Dus uh, eh, was waarschijnlijk weer een of andere stunt. Maar dan weet je dat ook in ieder geval weer. En eh, Kelly schijnt door. Mocht je afvragen waar Kelly Rowland oud en nieuw heeft gevierd... nou, dat was in L.A. Nee, dat was in Las Vegas. Ligt vlak bij elkaar, hoor ja, vlak na bij elkaar. Met vliegtuigen denk ik, pak een beetje een uurtje, anderhalf heb ik er al gedaan. In ieder geval, eh, ze was in Las Vegas en eh, daar heeft ze ook opgetreden. Maar het eh, leuke om je af te vragen wat ze tijdens het optreden, optreden droeg tijdens Oud en Nieuw. Kelly's ex-Destiny Child eh, natuurlijk. Beklom het podium in een klein zwart topje. Stijlvol glitters, maar enorm doorschijnend. Kelly was er klaarblijkelijk op eh, voorbereid... want ze had, haar keurige haar, had zo keurig haar tepels afgeplakt... Want anders krijg je weer dat eh, Nipplegate-verhaal. Kan je, nog herinneren van Janet Jackson... Die, die de boobs er gewoon even uit liet Nou, daar was uh, Kelly Rowland voorbereid... en die dacht van ik plak ze gewoon even af... dan kan niemand dat in ieder geval zien... CWM Zandvoort. Het beste van dance en R&B in de mix hier op je radio. We gaan door met MUZIEK waiting on me. Honestly, I gotta stay as fly as I can be. If you wiki willy, you get super OG. Hunters always rush me cause I'm fly, fly, fly. Dumb as they can't touch me cause I'm floating sky high. I stay niggerific, you don't need to ask why. You just gotta see with your eyes. I can't believe it, it's so amazing. This club is heated the spot is blazing. I can't believe it. This beat is banging. I can't believe it. I can't believe it. Hey, check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Yeah, yeah, I'm feeling it now. Check it out. Check it out. Check it out. Check this motherfucker out. It got me in the club Cause The the sun done, yep, the sun done. Came up, but we still up in dungeon. The done done, yep, in London. Competition, why, yes, I will love some. How the fuck they getting mad, cause they run done. Mad, cause I'm getting money in abundance. Man, I can't even count all of these hundreds. Duffel bag every time I go to SunTrust. I leave the rest just to collect interest. I mean, interest, fuck my nemesis. Exclamation, just for emphasis. And I don't sympathize, cause you a simple bitch. I just pop up on these houses on some pebble shit and put the iron to your face, y'all wrinkle, bitch. This is Mega Nigga. Ultra, Enigmatic, Matic, Matic, Matic, Mat, Mat, Matic. Oh, we just had to kill We on the radio, hotter than a skillet. We in the club making party people holla. Money in the bank means we getting top dollar. I'm a big baller, you a little smaller. Step up to my level, need to grow a little taller. I'm a shot collar, get up off my collar. You a chihuahua, I'm a rottweiler. I can't believe it, it's so amazing. I can't believe it, this beat is banging. I can't believe it, it's so amazing. I can't believe it. I can't believe it. Hey, check it out, check it out, check it out, check it out. Check it out, check it out, check it out, check it out. Yeah, yeah, I'm feeling it now. Check it out, check it out, check it out. Bam, bam, bam, bam, bam. Holland's number one, number one dance show. Night Watch, Saturday night. ZFM. Radio Mario Zandvoort. Radio Zandvoort. I keer de auto achteraan. Katie featuring Miss Dynamite. Met die prachtige plaat eh, Lights On. En ik moet zeggen, die plaat heb ik in Nederland eh, wel af en toe een keer voorbij horen komen. In Engeland staat die eh, goed hoog genoteerd in de, in de UK top 40. In Nederland is hij volgens mij nog niet officieel. Voor mij staat hij tipperade ergens, maar hij is nog niet echt... Ik heb hem af en toe voorbij zien vliegen, eventjes vluchtig in de auto. Maar ik denk van, hé, hey, leuk plaat maar in de UK Top 40 staat hij ook op. Zie je wat het is even tijd voor de, eh, de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond? Party update. Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen, er is eigenlijk geen ruk te doen vandaag. De meeste DJ's hebben gewoon eh, ja, afgelopen jaar en met auto nieuw echt stevig geknald. En die hebben iets van, we gaan eventjes lekker op vakantie. Ik moet je zeggen, ik zijn weinig toppers, eh, in ieder geval bekende DJ's eh, gezien in, in de feestjes in Amsterdam. En ik moet zeggen, Rotterdam en Den Haag valt het ook iets tegen. In ieder geval vanavond zoals altijd in Escape in Amsterdam hebben Framebusters. En dat is natuurlijk met onze eigen zandvoortse Raimundo. Hij doet het samen met Frederik Abbas, Costa on Sax, Norman Soares. Soares on... Percussions, Miss Bunty en eh, in de luxe hebben we Edict Addict en Ruben. En uh, ehm, dichter bij huis, het patronaat, hebben we Electric Trash. En dat is met eh, de M, oftewel eh, DIM. En die komt uit Duitsland. En kortsluiting vanavond in eh, de Storing. Dus eh, te vinden op het Houtplein. En dat is met de eh, DJ WB, Sam Vester, Stevie Wonder, Sound Balance, Mark Boom en Iso Dwar vanavond dus in de storing in Haarlem. Het feestje Kortsluiting. En uh, eh, in de Kromme Elleboogsteeg hebben we vanavond Revolve, oftewel in Stalker Revolve. Met um, Dirty Caps, eigenlijk moet je gewoon zeggen Dirt Caps. En Giuliano en Thomas Kamman. Tobias Kamman. En in twee weer Verts. Ja, drie beats. <laughs> Het begint nou al niet te geloven. Maar zoals ik al zei, weinig feestjes dat je zegt van... Hé, hey, vette DJ man ze hebben allemaal vakantie, denk ik. Ik weet het niet, maar eh, de grote feestjes... Eh, ik heb ze eigenlijk niet ontdekt. Misschien heb ik wat gemist, maar... Eh, kan het door bier komen, maar... Nou, voor mij is er niet echt veel bijzonders te doen. Zie je wel mezelf, want we gaan door met muziek. Want daarvoor zit je natuurlijk naar je radio gekluisterd. Dan dacht ik van... Sergio Florians featuring Joy Malcolm met Give It Dat u hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Fam. Holland's number one, number one dance show. Nightwalk, Saturday night on ZFM. Every Saturday night, night, night, night. Dance night on ZFM. I know you're gonna dig this. Passing on the in de mix op de radio. De muziek van Jacques Puma met eh, Tonko Toon. En daarvoor Sergio Flores featuring Joy. welkom met Give It Back. En ze wordt even tijd voor iets heel anders. We gaan eens even kijken wat er allemaal is gebeurd in de lijst der lijsten. Week 2 ongeveer in 2011, eh, moet ik zeggen. Ja, 2011. De tweede week, tweede programma. 8 januari 2011, knoop het in je horen. Hè. Begin van het nieuwe jaar. En eh, volgens mij, je mag het niet meer zeggen, de beste wensen. Volgens mij mag het maar totdat uh, drie koningen gebeuren. Ja, ik ben niet zo eh, kerkelijk opgevoed, maar volgens mij tot met de drie koningen. Want dat was de 6 januari. Dat... dat dan mag je kerstboom staan. Dan moet je kerstboom echt gewoon weg. En al die kerstvoorziening moet gewoon weg. Want dan is het weer voorbij. Dan beginnen we met een schone lei. En het ruimt ook nog. Zie je hem dan voor de Nightwalk 10. Wat is er deze week nieuw binnengekomen en wat staat er deze week op en je gaat het nu allemaal horen. This is the Nightwalk 10. Op nummer 10 deze week nieuw binnengekomen Clocks met Catch of Fall. Op nummer 9 deze week de hoogst nieuwe binnenkomer in de lijst. En ook eigenlijk de, de tweede en laatste plaat in de lijst. Wat betreft de nieuwe plaatjes in de Nightwalk Dennis. Fake Blood met I Think I Like It. Die plaat gaat al een hele poos mee. Net als Kloks trouwens. Maar nu komt hij er eindelijk in de hitlijsten binnen. Op nummer 8 blijft staan deze week Nadia Ali met Rapture. Op nummer 7 twee plaatsjes eh, gestegen voor RLP en uh, Barbara Tucker. Baakje Respect. Op nummer 6 blijft staan deze week Don Diablo featuring Drognet met Animal. Op nummer 5 ook blijven staan. Ricky L. featuring Nick met Born Again, de Balearic Soul Mix. Op nummer 4 David Quetta featuring Rihanna met Who's That Chick. Op nummer 3 één plaatsje gezakt voor Duck Sauce met Barbara Streisand. Oftewel A-Track en Armand van Helden. Op nummer 2 deze week één plaatsje gestegen zelfs voor Bruno Mars. Die, eh, die zakt een beetje van 1 naar 2 naar 3 en het wisselt een beetje. Bruno Mars vinden we deze week op 2 met eh, Just The Way You Are. En deze week op 1, net als vorige week op 1, fantastische platen. Volgens mij gaat die plaat het heel lang volhouden op nummer 1. Het is Martin Salvage, featuring Drognet... Dat is de tweede plaat van Drognet die we terugvinden in de lijst der lijsten, de Nightwalk 10. Ook op nummer 6 met eh, Don Diablo samen. Hier is het samen met Martin van met Hello. En die ga je natuurlijk nu horen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De Nightwalk 10, nummer 1, hier op CFM Zandvoort. Martin Sauvage featuring Drognet met Hello. de Nightwalk 10, number 1. luisteren tot een de andere kant van 12 uur nog even lekkere dance muziek. Zaterdagavond. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Grooves. Nightwalk. Nightwalk. Watch me as I dance under the spotlight.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 Behalve het congreslid zouden er nog twaalf gewonden zijn. De dader is een 20-jarige blanke man. Over zijn motief is nog niets bekend. Hij opende in Tesken het vuur tijdens een, bij, tijdens een politieke bijeenkomst in de open lucht... en raakte het democratische congreslid in het hoofd. De twee Fransen die gisteravond in Niger werden ontvoerd zijn dood. Volgens het Franse ministerie van Defensie zijn de twee mannen omgekomen bij een bevrijdingspoging van de veiligheidsdiensten. De twee waren gisteravond laat in de hoofdstad van Niger die uit het restaurant gesleurd. Enkele ontvoerders zijn opgepakt, hun motief is nog onduidelijk. De regering in Algerije verlaagt de prijzen van enkele basisvoedingsmiddelen... zoals suiker en olijfolie. Het is een poging om een eind te maken aan de rellen. Al vier dagen gaan mensen de straat op uit onvrede over het dure voedsel... en de hoge werkloosheid. Bij confrontaties met de Algerijnse oproerpolitie zijn zeker drie doden gevallen. Enkele honderden demonstranten raakten gewond. De opruimwerkzaamheden na de brand in Moerdijk kunnen nog een flinke tijd duren. Na een eerste schoonmaak moet de grond van de drie bedrijfsterreinen worden afgegraven. Volgens de brandweer kan dat één of twee jaar in beslag nemen. Vandaag werd bekendgemaakt dat er voorlopig geen grootschalig gezondheidsonderzoek bij omwonenden van de brand komt. Ze kregen te horen dat ze geen acuut gevaar lopen.